5 uur. moet met het NWS Journaal. Tientallen overlevenden en nabestaanden van de brand in de Londense Grenfell Tower... slepen in de VS drie Amerikaanse bedrijven voor de rechter. Het bedrijf dat de brandgevoelige gevelbekleding van de woontoren maakte... wordt aangeklaagd, net als een fabrikant van isolatiemateriaal... en koelkastfabrikant Whirlpool. De brand in de Grenfell Tower in 2017 is vermoedelijk ontstaan... door kortsluiting in een koelkast. 72 mensen kwamen om. Als de bedrijven worden veroordeeld... moeten ze mogelijk tientallen miljoenen euro schadevergoeding betalen. In Rotterdam zijn afgelopen avond meerdere schietincidenten geweest... waaronder in de wijk Kralingen. Daar ging een vechtpartij aan het schietincident vooraf. De politie rukte massaal uit om de daders op te sporen. Er zijn drie mannen opgepakt... van wie er één met een schotwond in zijn been naar het ziekenhuis is gebracht... Eerder op de avond was er een schietincident in Rotterdam-Zuid. Het slachtoffer belde zelf de politie. Er is een 33-jarige verdachte opgepakt. Ook hier was mogelijk sprake van een ruzie vlak voor de schoten. Een boorplatform van BP bij de Schotse kust is geënterd door Greenpeace. De activisten willen voorkomen dat het pas opgeleverde booreiland... zijn bestemming in de Noordzee bereikt. Greenpeace roept met de actie BP op te stoppen met het boren naar olie... en te investeren in duurzame energie. Het oliebedrijf heeft nog niet gereageerd. Ferrari legt zich mogelijk niet neer bij de vijf seconden tijdstraf... die coureur Sebastian Vettel gisteren kreeg bij de Grand Prix van Canada. De renstal krijgt vier dagen om een definitief beroep in te dienen... tegen de straf die Vettel kreeg... omdat hij over het gras reed en Hamilton blokkeerde. Door de tijdstraf eindigde Hamilton als eerste in Canada voor Vettel. Verstappen werd vijfde. Het weer nog, het is half tot zwaar bewolkt. Lokaal trekt er een enkele bui over. Overdag is het vrij somber.